12 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een van de verdachten in de grote Haagse jihadzaak mag Nederland niet worden uitgezet. Dat heeft de vreemdelingenrechter besloten. De 19-jarige verdachte, die de geestelijk leider van de groep zou zijn, heeft geen verblijfsvergunning. De AIVD noemt hem staatsgevaarlijk en de overheid wil hem uitzetten als hij veroordeeld wordt. De vreemdelingenrechter vindt het voorbarig om de man als staatsgevaarlijk te betitelen. Ajax-supporters zijn woedend over de beslissing van de gemeente Utrecht om geen supporters van de Amsterdamse club toe te laten bij de wedstrijd op 13 december. De supportersvereniging Ajax overweegt juridische stappen. Bij de laatste wedstrijd misdroeg de harde kern van FC Utrecht zich. De burgemeester is bang dat hij de groepen niet uit elkaar kan houden... en wil daarom geen Ajax-aanhangers toelaten. De Amsterdammers noemen dat de wereld op zijn kop. In Moskou zijn Russische agenten een bibliotheek binnengevallen. In de collectie zouden boeken zitten die kunnen worden aangemerkt als anti-Russische propaganda. De bibliotheek is gespecialiseerd in Oekraïense literatuur. De directeur is gearresteerd. Volgens de Oekraïense regering wil het Kremlin met deze actie de Oekraïense minderheid in Rusland intimideren. Utrecht heeft sinds vandaag een monument met de namen van Joodse oorlogsslachtoffers. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen ruim 1200 Joden uit Utrecht om het leven, maar een herdenkingsplek had de stad niet. Het nieuwe monument staat bij het Spoorwegmuseum en bestaat uit een 7 meter lange gedenkmuur en een bronzen beeld. In de derde ronde van de kvb beker waren vanavond geen verrassingen. NEC won zonder problemen van Sparta, Heerenveen was te sterk voor Helmond Sport... en AZ ging bij Telstar met de winst naar huis. Later vanavond wordt er gelood voor de achtste finales. Het weer, het koelt vannacht af naar 4 tot 8 graden. In het noordoosten kan mist ontstaan. Daar blijft het morgen ook lang grijs met een maximumtemperatuur van 12 graden. In de rest van het land zijn er zonnige perioden en wordt het een graad of 16.